Eén werknemer kreeg ademhalingsproblemen, maar hij hoefde daarvoor niet naar het ziekenhuis. Vanwege de rook moeten omliggende bedrijven hun ramen en deuren dicht houden. De brandweer heeft nieuwsgierigen gewaarschuwd om niet naar de brand te komen kijken... omdat er in de loods nog gasflessen liggen die kunnen ontploffen. De rook van de brandende loods trekt richting de A27 bij Raamsonksveer. Maar het verkeer heeft er tot nu toe geen last van. Minister Hiers vindt dat de Amsterdamse hoofdcommissaris Welte buiten zijn boekje is gegaan door aan te kondigen dat de Nederlandse politie stopt met projecten in Suriname. Binnenlandse Zaken zegt dat Welte daar helemaal niet over gaat. Volgens de korpschef kan de politie zich niet associëren met het nieuwe bewind in Suriname onder leiding van Desi Bouterse. Volgens Heers is de benoeming van Bouterse op zich geen aanleiding om de lopende samenwerking te herzien of te staken. Zeker 10.000 klanten van Fortes zijn na de fusie met ABN AMRO duurder uit. De fusiebank schrapt een korting die nu nog geldt voor mensen die zowel een hypotheek als een bankrekening hebben lopen bij Fortes. Ze zijn mogelijk 45 euro per jaar duurder uit. Voor de fusie zei ABN AMRO nog dat de basisdienstverlening aan klanten niet zou worden veranderd. De Consumentenbond is boos over de wijziging. De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft de strijd gewonnen om de Duitse middenvelder Mesut Özil. De 21-jarige Duitser werd sinds het afgelopen WK begeerd door veel Europese topsclubs. Hij was een van de opvallendste spelers van het Duitse team, dat in Zuid-Afrika derde werd. Özil had nog een contract voor één jaar bij Werder Bremen. Hij kost Real Madrid ongeveer 15 miljoen euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig en er staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur ongeveer 20 graden. Vannacht en morgenochtend ook nog regen.